Mark Hokke met het NOS Journaal. Premier Rutte heeft in de Tweede Kamer namens het kabinet... welgemeende excuses aangeboden aan de Groningers. Hij noemde de situatie die daar is ontstaan door de gaswinning... een crisis in slow motion en een nachtmerrie. In een tv-programma bood Rutte al eerder excuses aan. Vanavond voerde hij voor de eerste keer het woord over Groningen... tijdens een debat in de Tweede Kamer. De oppositie heeft er weinig vertrouwen in dat het kabinet de problemen met de gaswinning kan oplossen. De partijen vinden dat het kabinet veel te weinig doet om de veiligheid in Groningen te verbeteren. In Praag is de grootste demonstratie aan de gang sinds de fluwele revolutie... die in 1989 het einde van het communisme inluidde. Volgens de organisatie zijn er 120.000 demonstranten. Ze eisen het aftreden van premier Babiš en zijn minister van Justitie. De demonstratie was al aangekondigd en is mogelijk groter geworden... na berichten vandaag over een EU-onderzoek naar fraude door premier Babiš. Tsjechië moet mogelijk miljoenen euro's aan EU-subsidies terugbetalen... omdat multimiljonair Babiš het geld zou hebben gebruikt voor zijn eigen bedrijven. In de vestinggrachten van Naarden mag niet meer worden gezwommen. Er liggen mogelijk explosieven in het water. Blijkt uit onderzoek van Stichting Monumentenbezit... die de grachten onderzocht na de vondst van een granaat in september. Het verwachte noodweer heeft vooralsnog tot weinig overlast geleid. Volgens het KNMI zijn er enkele meldingen van wateroverlast binnengekomen. Voor Zeeland en Zuid-Holland geldt code oranje niet meer. Tot 11 uur geldt de waarschuwing voor Noord-Brabant... en in Limburg is vanaf nu code oranje actief. Tot middernacht moet daar rekening worden gehouden... met onweersbuien en zeer zware windstoten. Eerder vanavond zei het KNMI nog dat er geen aanleiding was... om code oranje uit te breiden naar andere provincies. Het weer pas in de nacht is het enige tijd droog en koelt het af tot zo'n 16 graden.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 6.9 Straks meer. 4 Maar nu eerst het NOS nieuws van...